4 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. maakte in vrouwenkleedkamers zegt dat hij daar spijt van heeft. In de rechtszaal bood hij zijn slachtoffers excuses aan. De 46-jarige Luigi C. wordt verdacht van het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno. Hij maakte opnames bij hockeyverenigingen HDM en HGC. Ook meisjes en vrouwen van bezoekende clubs werden gefilmd. De rechtbank bepaalde vanmiddag dat Luigi C. het verloop van het onderzoek in de cel moet afwachten. In Baren is een jongen afgelopen nacht zwaar gewond geraakt toen in een huis vuurwerk ontplofte. Volgens de politie experimenteerde het slachtoffer met het vuurwerk. Het was na de ontploffing een grote ravage in de woning. De jongen is met zware verwondingen naar het brandwondencentrum gebracht. De Italiaanse marine en kustwacht hebben gisteren 278 bootvluchtelingen gered. Ze waren met drie boten vanuit Noord-Afrika onderweg naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Aan boord van een van de schepen lagen 17 lichamen. Die vluchtelingen zijn vermoedelijk omgekomen door onderkoeling en uitdroging. De Keniaanse president Kenyatta zal niet worden vervolgd bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij werd beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid, moord en verkrachting, maar de aanklagers krijgen het bewijs daarvoor niet rond. Kenyatta was volgens de aanklagers medeverantwoordelijk voor het verkiezingsgeweld in 2007, waarbij 1500 Kenianen om het leven kwamen. Vanaf een lanceercomplex in Florida is NASA's nieuwe ruimtecapsule Orion gelanceerd. De onbemande capsule is de opvolger van de Space Shuttle... en moet astronauten de komende jaren naar de maan en een asteroïde brengen. Tijdens de testvlucht cirkelt Orion twee keer om de aarde... om uiteindelijk terug te keren in de dampkring. Het weer, op steeds meer plaatsen regen. Het is 3 tot 7 graden. Morgen eerst nog een enkele bui, verder geregeld zon. Dan wordt het 6 tot 8 graden. Dit was Dit van de ANWB. Er staan flinke files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten 6 kilometer. A4 Amsterdam richting Delft bij Den Haag-Zuid 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de N211. Op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij knoop het Lunette 6 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum in beide richtingen bij Papendrecht 6 kilometer. heeft te maken met files op de N3 vanuit Papendrecht naar Dordrecht. Voor de Merwedebrug 2 kilometer. En richting Papendrecht voor diezelfde brug 5 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Drechttunnel 11 kilometer na een ongeluk.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 When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting. Ik I dove into the waterfall. So say. So say what you want Ik heb het nog laten horen. Anders Zandbergen. De grootste is van Europa.